Ember Brandsen met het NOS Journaal. De uitspraak van minister Kamp dat hij het betreurt dat het kabinet niet genoeg oog heeft gehad voor de veiligheid bij de gaswinning in Groningen leidt tot verdeelde reacties. GroenLinks vindt dat de minister met zijn spijtbetuiging wat royaler had mogen zijn. Ook veel Groningers reageren teleurgesteld. De reactie van Kamp wordt onder meer een schijnvertoning en een zoethoudertje genoemd. Leden van de regeringspartijen zijn positiever. Jan Vos van de PvdA twittert dat de spijtbetuiging van het kabinet wordt gewaardeerd door de Tweede Kamerfractie van zijn partij. Berichten dat de relatie tussen de VS en Israël slechter is geworden zijn op niets gebaseerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu in een speech bij een pro-Israëlische lobbygroep in de VS. Volgens hem wordt de band tussen beide landen juist sterker. Netanyahu spreekt morgen in het congres op uitnodiging van de Republikeinen. Hij zal zijn zorgen uiten over het akkoord dat de VS wil sluiten met Iran over het Iraanse nucleaire programma. De UEFA roept Feyenoord ter verantwoording voor het wangedrag van de supporters tijdens de wedstrijd tegen AS Roma in de Kuip. De Europese Voetbalbond klaagt de club aan voor racistisch gedrag van de fans en het gooien van voorwerpen op het veld. Feyenoord verloor de Europa League wedstrijd met 2-1 en was daarmee uitgeschakeld. De Hogeschool Rotterdam laat leerlingen en docenten onderzoeken op tuberculose. Bij een student en een oud-student is TBC geconstateerd. De student die nog niet is afgestudeerd heeft de besmettelijke vorm van de infectieziekte. 26 klasgenoten en docenten van hem op de locatie Kralingse Zoom worden direct onderzocht. Over drie weken worden honderden andere studenten en docenten van de hogeschool gecontroleerd op TBC. De GGD wil ook 200 oud-studenten zien. Het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. En komende nacht is het op de meeste plaatsen droog. Er zijn opklaringen, de wind neemt af en het koelt af naar 4 tot 1 graden.